In 2030 moeten alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. Het kabinet gaat werken aan rekeningrijden. En voor verduurzaming van de landbouw wordt een miljard euro uitgetrokken. Er komt meer geld voor varkensboeren om hun bedrijf in te krimpen of om te stoppen. In Utrecht is een man opgepakt voor terrorisme. Hij zou propagandafilmpjes van IS hebben gemaakt en verspreid. En daarnaast handelde hij waarschijnlijk online in drugs. Op zijn computer is kinderporno gevonden. Het onderzoek naar de 33-jarige Utrechter startte in 2016... na een tip van de AIVD. Toen hij een jaar later vertrok naar Marokko werd het onderzoek onderbroken. Nadat hij vorige week was teruggekomen naar Nederland... is hij alsnog gearresteerd. Limburg gaat alle benoemingen door de provincie laten onderzoeken. De Limburgse staten hebben dat besloten in reactie op berichten in Dagblad De Limburger en NRC over de inzet van oud-politici in de provincie. Volgens de kranten is Limburg meer geld kwijt aan het inhuren van oud-ministers, staatssecretarissen en kamerleden dan alle andere provincies samen. En daarbij zou Limburg zich niet aan de integriteit en aanbestedingsregels houden. Een man van 20 uit Goes die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte... moet bijna 3,5 jaar de cel in. In oktober reed hij met zijn auto met hoge snelheid twee mensen op een fiets dood. Hij had gedronken en zei tegen de rechter dat hij snel naar huis wilde... en dat het rustig was op de weg. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zon. Het is 19 tot 27 graden. Morgen op veel plaatsen tropisch. Het wordt 29 graden in het noorden tot plaatselijk 34 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Buitenwest en Lelystad 6 kilometer file, een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Afrit zuid 10 kilometer file door een kapotte auto zijn twee rijstroken dicht.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 De 20 beste hits van dit moment. Mijn naam is inderdaad eh, Jesse Sprikkelman en ik ben het komende uur bij. En langzaam tellen we af naar de absolute nummer 1. Want welke plaats is de meest favoriete plaats van iedereen in Nederland en België? Het mooie aan de Top 20 is dat jij je mening kan geven over jouw favoriete plaat. En dat kan heel simpel via detop20.nl. Dus wat is jouw favoriete plaat van dit moment? Laat het weten via detop20.nl. En dat combineren we dan weer met airplays, downloads, streams. En zo ontstaat de top 20. Dit was vorige week de nummer 1. Justin Bieber en Ed Sheeran en I Don't Care. We hadden vorige week ook een aantal nieuwe binnenkomers. En één daarvan was Kensington. En Bats kwam nieuw binnen op nummer 20. En staat deze week nog steeds op dezelfde plek. 20. Vorige week nieuw binnengekomen. Deze week nog steeds op dezelfde plek. Nederlandse band Kensington Bats. Deze staat op nummer 19 deze week. is van Panic at de Disco. Hey, look maar mee. Dat vorige week op 16 iets gezakt, dus naar plek 19. Deze week hebben we ook een nieuwe binnenkomen Die is van Eva Max. Eva Max heeft een lange tijd op een hele mooie plek, namelijk op de nummer 1 gestaan. Hier in de top 20 met Sweet Bub Psycho. Eh, die is ondertussen alweer eventjes uit, maar ze is terug met een nieuwe plaat. So I Am heet die plaat. die doet het ook weer heel erg goed. En die is al vaak binnengekomen via de top20.nl. Eh, ze heeft trouwens ook in een interview gezegd... Ik was op school een weirdo. Ik pestte iedereen en dat litteken heb ik lang meegedragen. Eva Max is nieuw in de lijst. So Am is de, plaats van, of de naam van de nieuwe plaats. Deze staat er al even in en het past lekker bij het mooie weer. De zomerse klanken van Louis Fancy en Nicky Jam. Dit is Data La Vuelta op 17. 17. tan perfecta que bien te ves. Oh, Ese vestido corto te queda bien.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 De beste hits op een rij in de top 20. 16. with you on my arm. Take the coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece.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 Nieuw in de top 20. Martin Garrix en Summer Days. Nieuw binnengekomen op nummer 16. Dat is een mooie plek. Op nummer 15 staat Davina Michel. Met Skyward vorige week stond op nummer 6. Dermot Kennedy en Power Over Me is een best wel een stukje gezakt. Deze week op 14. You got that power Zometeen gaan we naar de nummer 12 toe. Die is voor de Jonas Brothers en Sucker. Maar eerst logischerwijs, nummer 13 met Dusa en Piece of Your Heart. a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. Calling you up to getting down, down, down.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 zij in de top 20. Hey, what up? This is your boy Flo Rida. This is Jesse J. Hi, hi, highway jealous. Let's go! 12. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. sucker for Jonas Brothers en Soccer in de top 20. Vorige week op nummer 12 en deze week ook nog steeds. voor die Medusa en Peace of Your Heart. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En dat betekent dat er ook weer platen uit de top 20 zijn verdwenen eh, deze week. De nieuwe binnenkomers heb je al gehoord. Evan Max M op 18 en Martin Garrix Summerdays op 16. Maar ja, welke zijn dan verdwenen? Welke hebben plaats moeten maken voor deze fijne platen? Onder andere Maan en Crisscross Amsterdam. Hij is van mij vorige week op 19, nu weg uit de lijst. Veel mensen zijn er blij mee, maar ook heel veel mensen vinden het jammer. Billie Eilish is verdwenen uit de lijst. Met Bad Guy dus. Stond eh, vorige week op nummer 14. En eh, deze week eh, ja, ja, volledig verdwenen uit de lijst. Even kijken wat op nummer 11 staat. Dat is deze.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 this place. Walk me Pink en Walk Me Home op nummer 9 deze week in de top 20. En daarvoor die Shawn is op nummer 10. En If I Can't Have You. Daarvoor liet ik je horen welke platen zijn verdwenen uit de lijst deze week. En één ervan was Maan samen met Crisscross Cross Amsterdam. En Hij Is Van Mij. Maar ze staat er gewoon nog in hoor. Samen niet met Hij Is Van Mij. Nee, zeker niet. Maan samen met Tabita en Kraantje Papi.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 Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. like a rock star.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 En toen hoopte ik heel erg dat hij in de top 20 zou komen. En toen eh, stopte ik weer in het item, een tip voor de top 20. De week daarna kwam hij erin. En nu staat hij al heel lang binnen de top 10. Hij is wel ietsje eh, gezakt, maar dat maakt niet heel erg eh, veel uit. Nee, dat kan gebeuren. Billy Ray, Cyrus en Lil Nas X en All Time Road deze week op nummer 7 in de top 20. Daarvoor hoorde je een plaat die vorige week nieuw binnenkwam. Dat was Crisscross Amsterdam, een maan en Moment. Moment, hoe je het ook wil noemen. Ehm, verder met Mabel, Don't Call Me Up. Die staat al een ruim maand, een dikke maand, bijna twee maanden in de top 20. Vorige week op nummer 5, één plekje gezakt op nummer 6.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 Het laatste werk van Avicii in de top 20. Hey, I'm Avicii. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow.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 Daarvoor Je Mabel en Don't Call Me Up. En toen vertelde ik eh, zelf met een beetje verbazing dat het al 80 miljoen keer bekeken is op eh, eh, YouTube. De videoclip van, van Don't Call Me Up. Nou, dat is dan eigenlijk nog niet hele, nou, helemaal nog niet veel als je het gaat vergelijken met de videoclip van Con Calma van Daddy Yankee en Snow.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 I ah. for is altijd mooi als muziek van Nederlandse bodem in de top 20 staat. Want ja, we zijn immers een Nederlandse hitlijst. Duncan Lawrence en Arcade nog steeds binnen de top 5. En dat is best wel knap, want meestal eh, zwakt het dan wel een beetje af na zo'n zongfestival. hebben mensen er wel mee gehad. Maar er wordt nog steeds gedownload, nog steeds getipt via detop20.nl. En er wordt nog steeds fanatiek geluisterd. En daarom dus deze week op nummer 3. Daarvoor die Daddy Yankee en Snow Colin Kalma. Die stond vorige week op nummer 8 en is weer wat gestegen naar nummer 4. Eh, welke het ook heel erg goed doet in eh, Nederland is een samenwerking tussen Marco Borsato en Armin van Buren en Davina Michel... Hoe danst wordt heel veel gestreamd, heel veel gedownload en ook getipt via dutop20.nl.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 En toch staat hij wel op nummer 2 in de top 20. En dat zegt wat mij betreft wel genoeg. Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel en Hoe het danst. Het einde van dit programma nadert. Zometeen natuurlijk de tip voor de top 20. Maar wat hebben we daarvoor? Natuurlijk nou, de absolute nummer 1 de plaats. Waar het meest op gestemd is via top 20nl En dat wil ik nog even meegeven. Ja, ik vind dat er te weinig gebeurt. Doe het even. Laat even je mening weten over jouw favoriete plaat via de website van dit programma. Maar hij is ook veel gestreamd, veel gedownload en er wordt natuurlijk veel over gesproken op social media. De nummer 1 van deze week is nog steeds Justin Bieber en Ed Sheeran.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 I don't like nobody but you, baby. I don't care. Derde week op nummer 1 in de top 20. Justin Bieber, Ed Sheeran en I Don't Care. Nog even snel de top 3 met je doornemen. Op nummer 2 hoorde je Armin van Buren, Marco Borsato, Davina Michel, Hoe Het Danst. En op nummer 3 Duncan Lawrence en Arcade. En dat is mooi, want er staan twee Nederlandse platen in de top 3 van de top 20. Dit was weer de top 20 voor deze week. De lijst is samengesteld door middel van airplays, ook door middel van streams en downloads. En jouw mening, dat eh, weegt ook heel erg zwaar in dit programma. De top20.nl kun je mij eh, laten weten eh, ja, wat je wil horen, wat je goed vindt. En dan komt er weer een streepje achter te staan. En wie weet verdwijnt, eh, verschijnt, niet verdwijnt, verschijnt het dan hier in de top 20. Dit was hem voor deze week. Maar natuurlijk niet voordat, ik we, voordat we je nog een tip hebben gegeven. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. Het is een eh, plaat die al in verschillende hitlijsten opduikt. Dat zijn een hitlijsten die net iets meer dan 20 plekjes hebben. En daarom verwacht ik ook wel dat hij binnenkort in de top 20 te beluisteren is. Eh, ik hoop het ook een klein beetje, want het is iets van Nederlandse bodem. Maar dat is dan toch altijd leuk. Het is van de rapper Snelle. Die kennen we nog van Scar. Scars is ook een tip voor de top 20 geweest. Volgens mij is hij niet in de lijst gekomen uiteindelijk. Ehm, en eh, Snelle heeft samengewerkt met een van de betere rappers. Met een van de bekendste rappers van Nederland. Namelijk Frenna. Samen hebben ze het nummer Plank Gas gemaakt. En ze werken dan ook weer samen met Danda Nisha en die naam zeg je waarschijnlijk niks. Maar hij heeft dus ook weer meegewerkt aan Scars. Goed, misschien zit je niet zo in die rapwereld. Maar ik raad het je wel aan om hem leuk te gaan vinden. Want het is erg leuk. En ik denk dat hij binnenkort in de top 20 gaat verschijnen. Nieuw talent in Nederland. Dit is Snelle en dit was de top 20 voor deze week. Doei doei! Ik zit met niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sparren. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sparren. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in Niemand gaat het doen en...